Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een man uit Aalst opgepakt die drie websites beheerde voor de handel in illegaal vuurwerk. Bij zijn arrestatie vond de politie illegaal vuurwerk en twee vuurwapens. Ook de vriendin van de man werd aangehouden. De websites zijn offline gezet. De politie heeft ook een aantal handelaren bezocht die op de sites actief waren. En bij twee van hen werd in totaal 1200 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het is in beslag genomen en vernietigd. De VS heeft een Chinees-Mexicaanse zakenman die verdacht wordt van grootschalige drugshandel uitgeleverd aan Mexico. De voormalige eigenaar van een farmaceutisch bedrijf werd al in 2007 in de VS gearresteerd. Enkele maanden nadat de politie zijn huis in Mexico-stad was binnengevallen. Bij de inval vond de politie meer dan 200 miljoen dollar aan contanten. De zakenman wordt ervan verdacht dat zijn bedrijf tonnen efedrine van Azië naar Mexico heeft gesmokkeld voor de productie van methamfetamine, ook wel bekend als crystal meth. De Amerikaanse rechter stemde in 2011 met, in met zijn uitlevering aan Mexico, maar die werd door een reeks juridische procedures jaren vertraagd. In Zuid-Korea is een student uit Groningen vermist. Bekenden zijn een zoekactie begonnen op internet. En ook het ministerie van Buitenlandse Zaken is ingeschakeld. De 20-jarige Jasper Buwalda ging eind augustus naar Seoul om daar te studeren. Zijn ouders hebben twee weken geleden nog contact met hem gehad, maar daarna is niets meer van hem vernomen. De ouders van de student hebben de hulp ingeroepen van de Zuid-Koreaanse politie. Het weer, buien trekken over het land met kans op onweer en vooral aan zee een stevige westelijke wind, minima rond 8 graden. Overdag in het noorden droog, in het zuiden nog lang buien, het wordt 10 tot 13 graden.